Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij de dodenherdenking in Vorden mag de gemeente de Duitse militairen op de begraafplaats niet herdenken, heeft de rechtbank in Zutphen besloten. De organisatie Federatief Joods Nederland had een kort geding aangespannen. Die vindt het grievend om ook Duitse militairen te herdenken. Tijdens herdenking mogen de burgemeester en wethouders dus niet langs de Duitse graven lopen. Anderen mogen dat wel. Aanklagers in Oekraïne zeggen dat er geen bewijs is gevonden dat oud-premier Timoshenko is mishandeld door gevangenisbewaarders. Daarom komt er geen strafrechtelijk onderzoek. Vorige week zei Timoshenko dat ze door cipiers is mishandeld toen die haar naar het ziekenhuis wilde brengen. Timoshenko zit een celstraf uit van zeven jaar voor machtsmisbruik. Westerse leiders hebben het over een politiek proces. In Frankrijk is een Algerijns-Franse kernonderzoeker veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het beramen van terreuraanslagen. De man werkte bij het Europees Centrum voor Kernonderzoek CERN bij Genève. Uit onderschepte e-mails bleek dat hij contact had met Al-Qaeda. Hij wilde meewerken aan aanvallen op Frankrijk. De tweede verdachte van de roofoverval op een Haagse juwelier heeft bekend, zegt het OM. De rechtercommissaris heeft besloten dat de man van 19 langer in voorarrest moet blijven. De andere verdachte bekende gisteren op de Georgische TV dat hij op de juwelier heeft geschoten. Bij de overval kwam de Haagse juwelier om het leven. In Den Haag hebben twee jongens van negen een inbreker betrapt en verjaagd. Ze zagen dat de man probeerde in te breken door een raam van een huisstuk te slaan. Daarop zetten de kinderen de aanval in, bekogelden hem met een tak en een lolly. De inbreker schrok daarvan en rende weg. Het weer. Vanavond opklaringen en droog, morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Afrit Bunschoten 9 kilometer. Voor knoop het Hoeverlaken 3. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge 3. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 3 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 3.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 Drinking a German beer with a Cuban cigar. In the middle of Paris with a Dominican bar. Head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Uh-huh. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. Well put together like a piece by Gershwin. Uh-huh. Renaissance style, tonight is picture perfect. So smile uh-huh. and pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Wow, wow. Love, tell her how you feel. leftovers from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Swagger like Caesar, I will get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be the venture if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros. Or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, traveling like turbo. Brush up on your espanol. we're Barcelona bound, so smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. day and she let me. Her laugh, her laugh, she hates but I think it's so sexy.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 Het is een beetje de dag van de versprekingen. Ik hoorde George dat ook al zich verspreken, zoals gewoonlijk. En dan hoorde je B.O.B. met So Good. En uh, dat is ook een heel goed nummer. Ehm, we hebben vandaag een bomvolle uitzending, Dat zou ik mijzelf heel raar hoor. Zeker. Ja, echt, echt vol vol. We hebben Mark van Rijswijk, we hebben... Stefan Pop. En dan moet je even uitleggen wie dat is. Dat is een comedian. Ja. Een opkomende comedian, eigenlijk. Hij, is, niet echt heel erg hij is niet echt heel erg bekend, maar... Hij komt wel als... Nou, ja, hij, hij wordt wel Hij wordt steeds bekender. Hij is zeg maar degene die de grapjes achter dit was het nieuws. Zo, daar zit hij allemaal achter. dat is wel leuk om te weten. Want iedereen denkt dat Harm Edens ontzettend grappig is. Maar die leest het gewoon alleen maar voor van. Dus Stefan Die heeft wel een goede timing, denk ik dan. Dat, dat Als het alleen voorleest. Ja. Is mijn overtuiging. Ehm, we gaan even luisteren naar Shadow van John Mayer. Je hoort straks ook nog de mix van mij. Een voor, ja, voorproefje van de uitzending die we op het ACL hebben gehad. Dat heb ik op mijn USB-stickje staan. Dus dat wordt ja, leuk. Een klein ja, ik hoor niet dat jij zingt, hè? Ja. Nee. Ja. Dat stukje? Ja. En dat jij me aankondigde. Echt? Maar we luisteren nu eerst naar Shadow Days van John Mayer. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times ahead. Kijk je grappie, leuk zoet als een sappie Ballen, ook al was mama altijd wappie Een goed begin is het halve werk Maar een goed begin is maar de helft tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv en ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij, ze willen handtekening. Kaleidoscoop is oogst. Ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De op je volle pips na Golf de afstand Van je hemel lichaam gonna lose in the sky. My diamonds on my neck. Centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven Bam, shows in het weekend Geld op de bank Gelukkig aan het stop maar telt nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, is echt drankje De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Golf de afstand Van je hemel lichaam De eerste van in the sky Met on my neck, on my neck in the sky Ja, toch wel een live liedje van mij natuurlijk, hè? Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Ze treden morgen op op bevrijdingspop rond 7 uur. Ongeveer net zo laat als Gersperdol, want ze overlappen elkaar een kwartiertje. Dus eh, dat wordt lastig kiezen voor mij, want ik hou wel van allebei de genres. En eh, daarvoor hoor je ook Gewoon nog hard rennen. met Shadow Days. Ja, hard rennen naar beide podiums. Weet je hoe een tering het is van de tap naar... Uh, nou, ik heb geen idee. Dat, dat, hou je niet vol. Want de tap naar de hout niet zo heel veel. Als jij al een training niet volhoudt met twee rondjes, Toby... Ja, dit moet ik, dat leg ik zo uit. Maar als jij dat niet volhoudt, dan is dat nog langer. Oh, oké. Dan Toby, ja, ik train Toby ook. Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik ben ook zijn trainer. En ook ze mede-dj en zo. Mental coach. Mental, mental coach, ja, vooral die mental coach. Dat is wel heel belangrijk, want ja, Toby zonder mij is eh, natuurlijk een, uh, een vogel zonder vleugels. van een vogel zonder vleugels. Ehm, het is eh, nu ongeveer tien voor half zes. En dat betekent dat we bijna jouw favoriete comedian aan de telefoon hebben, Toby. Hmm. Hoe heet die ook weer? Stefan. Stefan. Van achternaam? Wat? Pop. Pop. Pop. Ah, dus hij houdt ook wel van dit soort popmuziek. Oh, oh het bruggetje weer. Ja, hij is er weer. The Rush of Life van Roel van Velsen. It's like thunder, up my sky. Just like sugar, keeps my spirits high. rush, rush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need to push, push, push, and move on. I need the rush. You know I just can't get me Ja. Goodwill en Hacks met Take You Higher. De vorige Van Velsen met The Rush of Life. En we gaan nu iets heel raars doen. Ik ga mijn eigen mix laten horen. De mix van eh, DJ Karim. Ja, ik weet niet wat ik anders moet. ja, moet wel een beter naampje komen hoor. Weet ik. Snap ik. Duurt even hoor, ik moet even laden. Want dat staat op mijn Facebook. En ik hoop dat het werkt. Het zou leuk zijn als het keertje werkt. Want alles bij ons wat het nu, tot nu toe aanraken. Kijk, daar is hij. Zullen we even opnieuw doen, want dan hoor je het vanaf het begin. Nee, zullen we hem helemaal niet doen? Jawel. We gaan het even heel goed inleiden. Dan heb je eerst dit. Kijk, dit doen we bij elke DJ die eh, iets voor ons doet. Dus ik ook. Komt-ie! Nou, dat is dus mijn eh, mix. Voor de mensen dachten, die dachten, oh, er is iets mis met mijn boksen. Nee, dat is gewoon van Karim. <laughs> Karim heeft dat gemaakt. Dat was het eerste kwaliteitsmystiekje dat ik ooit heb gemaakt. Ehm, we gaan even nog naar een nummer luisteren, meneer eh, Oldenborger. Ja, het is half zes al, hè?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 Dat is jouw muziek, hè? Ja, dat is mijn muziek. Dat komt omdat we iemand aan de lijn hebben. Dat de bel ging? Ja. Ja. Dat is Stefan. Hey. Een hele goede middag. Ja, dankjewel. En normaal hebben we altijd applaus. En wil je applaus? Dat kunnen we voor je regelen. Uh, applaus dus, kunnen, dus, toch? Gaan jullie gewoon met twee klappen nu? Nee hoor, we hebben een heel, heel... De hele studio zit vol. De hele zaal zit vol. Ah, oké, mooi. We doen het altijd live voor een zaal natuurlijk. Hè. Eh, <laughs> hey Stefan, heel veel mensen zullen jou niet meteen bij naam kennen, maar jij bent een eh, stand-up comedian. Ja, klopt ja. Vertel eens allemaal wat je, wat je hebt gedaan tot nu toe en wat je zoal doet. Nou, ik, ik loop dus nu eh, in Den Haag voor een try-out van mijn tweede programma. Ja. Mijn eerste programma heb ik net af. Die heb ik opgenomen en op YouTube gegooid. Eh, dus, eh, Popoganda, toch? Ja, propaganda, ja. Propaganda. Je kan de hele show gratis op YouTube kijken in HD. Kijk, dat is leuk. Ja, yeah, because... ik eh, <laughs> niet Engels. Maar uh, nee, ik had hem op YouTube gegooid omdat ik dacht, ja, ik ga niet, ik ga niet wachten op uh, tv-stations en al, die dingen. Want dacht ik, dan, heb je het, dan kan je het gewoon zelf knippen zoals je stil. Ja, maar mensen moeten maar gewoon even gaan kijken, hè. Dat en, moeten mensen zeker ja, als, dat, als ze het leuk vinden, dan kunnen ze een keer komen kijken in het theater. Dat is een beetje het idee erachter. Ja, en je bereikt natuurlijk een heel groot publiek hiermee. Ja, ja iedereen op YouTube. Ja, en het zijn heel veel mensen. Um, jij bent best wel ook hooggeschoold, toch? Wat ben ik? Hooggeschoold. Uh, ja, ik heb wel niks afgemaakt, joh. <laughs> maar, maar, je probeerde het. Ja, ik heb nog nooit... Nee, ik, heb, ik heb, ben al nooit verder gekomen dan het eerste jaar van iets. Hij zou het eventueel kunnen zijn. Ah, maar, maar de peuterspeelzaal is nog wel net gelukt. Ik heb eh, middelbare school hebben gehad en uh, dat was het. Dat was het. Want jij deed al heel vroeg, heel vroeg op je vijftiende deed je al auditie voor Comedy Train. Ja, dus ik, ik, ik, was ook niet echt een hele goede student op middelbare school. <laughs> maar dus, had, je, een beetje. had je al zo vroeg dat talent voor comedy dan al door van jezelf? Wil je dat al zo vroeg? Ja, nou ja, dat dacht ik. Dat dacht ik. Ik weet niet of ik toen ook... Uh, het was goed genoeg om bij, bij Community mee te mogen lopen, maar eh, ik kon het niet echt combineren met eh, naar school gaan. Nee. Want eh, je werkt nogal s'nachts en was vanavond in Amsterdam. En ik woon in Rotterdam. Rotterdam? Dus, yes. Maar, je lastig. Jij bent natuurlijk ook al de, de tekstschrijf achter Dit Was Het Nieuws. Ehm, ja. Is dat niet vervelend dat jij zeg maar de grappen maakt, alleen dat Harm Evans, de presentator... Met de eer. Dat, die eigenlijk met de eer strijkt. Is dat niet heel vervelend? Eh, daarom ben ik er ook mee gekapt, dit seizoen. Je hebt je, laatste hm? je hebt je laatste seizoen gehad bij Dit Was Nieuws. Ja, ik heb 12 seizoenen gedaan, dus ik heb echt meer dan 75 afleveringen gemaakt. En op een bepaald moment eh, denk ik dan bij mezelf, nou... Dit was het nieuws. Misschien, ja, misschien moet ik nu gewoon... Eh, ik zoek naar het nieuws. Gewoon voor mezelf... Dit was niet iets nieuws, zei, eh, dacht je. Nee, maar ik heb de foto nog. <laughs> maar ja, hoe is het nou om, zeg maar, ehm, ja, gewoon iemand anders je grappen te laten zeggen? Dat, zou ik echt maar vinden. Ik zou ze altijd zelf wel willen nee, maar het is super makkelijk. Je moet gewoon, <laughs> je moet gewoon geld vragen. Ja, oké. <laughs> Dat is belangrijk. Dan geven mensen je geld en dan denk je, oh nou, hier weer grappen. ja, dus, hebt, eh, Jij hebt ook meegedaan aan het Leids Cabaret Festival, hè? Ja, inderdaad ja. Over successen gesproken. <laughs> en daar werd ze tweede. Ja. Ah, dat is een zeer maar dat is dat een succes, of niet? Ja. Respectabel. Nee, maar je moet alleen maar voor winst gaan. Ja, oké, je moet altijd voor winst gaan, maar een tweede plek is bijna de winst. Nee, niet helemaal. Is Nou, Leids Cabaret Festival is voor zover ik weet wel een van de grootste... Het grootste. Het grootste festival voor junioren eh, cabaretiers. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is, drie, jaar, drie jaar geleden. Dus ik... Uh... Wie heeft er gewonnen dat jaar? Maarten Evers. Oké, oh, nou, de Maarten en we krijgen hem te pakken, die Maarten. We zullen hem vinden. <laughs> nee, maar um, uh, je hebt ook, eh, wat je net over YouTube zei, je eigen YouTube-kanaal. Uh, dat is de Comedy Station NL. Nederlands Ja, nee, maar dat is eigenlijk dat van een platenmaatschappij. Oh. Heb jij een platenmaatschappij? Nee, het is namelijk in samenwerking met een oh. platenmaatschappij. Aha. Maar uh, je zingt toch niet? Pias. Nee, maar ze, er worden niet meer zoveel dvd's verkocht. Eh, er wordt nu besloten om... Eh, ehm, het allemaal via het web te gooien. Ja, en dan, dan gaat er eigenlijk toch ook nog wel een, eh, een on-demand functie komen, weet je, voor, mhm. voor YouTube. En je hebt ook iets dat heet Zonder Handen. Ja, dat zijn mijn radiosketches, bij dat, Giel. Radiosketches, inderdaad. Hij is onze collega uit Haarlem, Giel komt uit Haarlem. Ja. Dat, daar heb je ook iets voor gedaan, hè? Nee, nou, dat is iedere week. Ja, maar radi ehm, radiosketches, is dat nou anders? Is dat nou... Is, is dat nou moeilijker dan voor echt publiek, met, waar mensen je zeg maar zien? Nou, we hebben gewoon een afspraak met Giel, dat uh, Giel zich helemaal niet bemoeit met wat we doen. Mhm. En eh, dat wij gewoon als vrienden samenkomen één keer in de week. Ja. En dan gaan we gewoon, uh, eh, dan verzinnen we wat. En de ene keer is het leuk en de andere keer is het niet leuk. Maar, ehm, maar je hebt zeg maar niet het directe contact met je publiek zoals in een zaal? Nee, nee, is waar, maar we, zijn Heel erg, we, zijn, we, doen het nu al anderhalf jaar, dus we zijn redelijk op elkaar ingespeeld mhm. qua, uh, ja, qua, qua, qua scènes uitspelen. We improviseren het ook een beetje, hè? Mhm, mhm. Ik denk dat het wel... wij kunnen ze ook nog een keer laten horen. Welke? Ja, we gaan oh, helemaal een keer ja. Ja, gaan gaan we dat straks... Wat? Doen we dat straks even gewoon. Zoek er even eentje op. Ja, dat is eh, cool, cool. Maar dat... je, je, kan heel duidelijk horen dat wij... Eh, wij vinden het zelf het grappigst. <laughs> maar dat, dat, is, dat is op zich heel erg grappig. Ik weet niet of je Zomertijd kent van eh, Rob Somers. Die vinden zichzelf ook het grappigst. En uiteindelijk lach je toch helemaal kapot om die gasten. <laughs> ja, Wat is nou voor jou echt de goede grap? Vertel eens een goede grap. Nee, niet vertel. Wat is een goede grap? <laughs> Eh, ja, ik weet niet. Ik, ik, moet, ik moet nog een paar goede grappen hebben. Want ik ben dus nu... Vorige week is mijn vorige programma uitgekomen. Mhm. En nu moet ik mijn nieuwe schrijven. Ja. Dus ik ben, al niet, ik ben al niet zover. Ja, ah, wij hebben hier wel een grappenmaker trouwens, in de studio. Ja, ja Toby, die... ik doe zeg maar wat jij bij Dit Was Het Nieuws doet, doe ik iedere week hier. Ah, oké. Heb je het al gedaan? Nee, nog niet. Deze week doen we het eventjes niet, vanwege wat we hadden vorige week een live show. En daardoor ah, was het allemaal een beetje druk, dus we slaan deze week even open. Maar volgende week kom je met een extra lange. Nou, ah, nou stuur maar. Ja, maar je, je had er toch eentje? Ja, jij heeft een ik, hele leuke... Ik, had er eentje. Ik Vertel hem gewoon. Nou, oké, Hij moet kunnen. Oké, nou het was natuurlijk wel de week van Ajax afgelopen week. Die werd namelijk landskampioen. Het is niet echt gebruikelijk dat rond deze periode de Joden het, eh, de grote winnaars van het land zijn. Ja, dat is best oké. Ja, dat is wel een prima grap. Of je politiek correct is, is een tweede, maar dat geeft niet. Nou, dat is prima. Prima grappig, hè? Gek. Nou, nu alleen nog Harm 1 is nodig, die ze vertelt. Ja, en, en, eh, ik verdien miljoenen. Ik verdien miljoenen. Maar, weet je wat ik nou bij dit was nieuws heb, hè? Dan, soms zijn ze ook echt helemaal niet grappig. Dan zegt hij iets en dan denk ik, wat zeg je nou? Eh, van Harm bedoel je? Ja. ja, maar dat is allemaal Harmse schuld, toch? En nou, maar als je een keer naar de opname komt, dan gaat heel veel fout, joh. Er gaan heel veel grappen op een weg. Oké, nou, ik kom bij een opname van Dit Was Het Nieuws, omdat ik niet word toegelaten. <laughs> Ja, dat eh, moet je connecties hebben. Zoveel stoelen hebben ze niet voor jou. Die werken niet meer mee. <laughs> nee, maar, normaal, normaal doe je namelijk eh, bij ieder onderwerp zijn zes grappen, hè? Ja. En eh, in de uitzending zie je er één of twee. Dus dan kun je er al van uitgaan dat die andere vier op hun weg gingen. Maar dat is ook gewoon, we vertelt worden een grap en dan is het gewoon stil. Ja, ja, ja. Dat is zo mooi. Dat vind ik echt mooi. Het is keihard. <laughs> als het jouw grap is, dan gaat iedereen naar jou kijken. Hè? Ja. Want ik weet niet van wie dit is. Maar ehm um, Toby en ik, die hebben een idee. Ik hoor een telefoon. Er zit iemand op de lijn, jongens. Oh, wacht, ik had hem in mijn zak. <laughs> ik denk, ik, via mij die Duitsers zijn die Italiërs <laughs> zijn. Oh. <laughs> Je spreekt Radio Oranje. Nee, maar ik, eh, Toby en ik hebben het, domme idee, of dan een leuk idee, om aan het eind van het jaar samen een oudejaarsconferentie te gaan beginnen. Gewoon omdat het kan op de radio, moeten we toch iets doen met ons laatste uitzending van het jaar. Ja. Maar heb je nog een tip voor ons? Uh, ja, zorg wel even voor het publiek. Ja, dat, dat, dat, komt wel goed. Dat komt wel goed? Ja. Maar wel... Nou, en dan zou, ik, dan zou ik in ieder geval eh, twee keer testen ervoor. Want, als je het één keer testen ervoor, voor, dan gaat, de eerste keer gaat sowieso altijd goed. Omdat mensen denken, ah, het is gewoon de eerste keer. Mhm. Wat, leuk voor ze inderdaad, wat lief. gewoon medelijden, schattig. De tweede, keer gaat alles kaart op hun bek. Ja, hij moet sowieso een aantal try-outs hebben dan. Ja, ik zou het twee of drie doen. Maar wat is nou voor jou al dit jaar het onderwerp waarvan je denkt van, nou dat moet er wel inkomen? Ja, ik ben eigenlijk helemaal klaar aan politiek, maar goed, het eh, zal wel weer eh, verkiezingen worden. Ja, het boek van Wild. Ik, ik, wat er zeker in moet is natuurlijk dat EK wat we hebben gewonnen, hè? Dat moet er sowieso in. Ik hoop het wel. Ik Over Duitsers eh, gesproken. Dat haal ze ook alweer van, zo. Ja, je, hebt in ieder geval een rode lijn. <laughs> Goed, Stefan, bedankt. veel, veel, succes vanavond in Den Haag. Ja, thanks. Oh, oh. En wij gaan nu luisteren naar, wat is het? One Direction met What Makes You Beautiful. Heel veel succes, jongens. Dank je. Jij ook. Hoi. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the it. pictures of you Jason Real, hoorde met Breeding en daarvoor One Direction What Makes You Beautiful. En het was natuurlijk voor Mason Godfrey vanuit Haarlem, want die houdt wel van dit bandje. Toch? Ja. Is hij 12? Nee, hij is... Is het een eh, meisje? Nee, hij is 6. Oh. 10. 16. Uh, ja, dat valt heel erg mee. Oh, dat vindt hij niet leuk dat ik dit heb gezegd. Nee, maar hij luistert toch niet. Waarom? Maar hij kan terugluisteren. Wat? Hij kan terugluisteren. Nee, maar dat doet hij niet. Als is het wel moeite? Nee. Hij is eng. Niet eng. Hij is heel aardig. Ja. ja. Meestal als je luistert, dat is een grapje. Het is een hele goede vriend van ons allebei. Oh, sorry. Ik train hem, dus. Ja, dat hoeft toch niet meteen een vriend te zijn, of wel? Ja, nou, meest die ken ik wel langer als vandaag. Laat ik het zo zeggen. <laughs> oh, ik ben nog zo moe van gisteravond. En, ehm... Um, nee, we gaan niet naar Pound. We gaan naar, luisteren naar Stop for a Minute. Want jullie moeten stoppen voor een minuut. Als we dit laten spelen, zeg maar. Dus ik stop nu ook, want... <laughs> Zit maar uit.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 Stop for a minute. It's a habit, automatic, like Uzi, Uzi with the sick flow, make a chick go crazy and flash them hot eyes. Red food, the dude, a true party rocker. I'm true to the game too. It's called beer pong and I can't lose. I got a bunch of bad bitches in the back with some rock on top and a little bit of Grey Goose. Ooh, oh yeah, we killing shit. With all money, we diligent. So here's a sorry in advance. No hard feelings, bitch. Sorry for party rocking. People always say that my music's loud. Sorry. If a party rock Our neighbors complain Say it down Sorry for party rock Haters don't like We got the spotlight Sorry for party rock When they talk shit Just be live Sorry for party rocking Ja, sorry, sorry, sorry Dat was eh, Sorry for Party Rocking. en eh ja, we hebben mm, een eh, groot nieuws komt er door de fax. Ik hoorde het blaak nog rommelen. Ja. Ja, hoor. We hebben straks Frank de Boer aan de telefoon. Echt? Ja, echt. Goed gedaan, hè? Ja. Ik, eh, Hoe krijg je dat nou van elkaar? Ja, het duurde even. Ik heb de hele hij zit trouwens vanavond, eh, want we hadden hem net al eventjes aan de telefoon. Hij zit vanavond bij VI. Bij Johan en... Uh... ja. ja. Ja, dat heb je niet vaak, dat je nee, van bekende mensen nee, hebt. Nee, nee, dat heb je niet vaak, nee. Nee. Nee, dat heb ik niet vaak gedaan. Nee. <laughs> Oh. <laughs> we hebben nog eh, heel even uitzendingen en dan zijn we zo terug uh, met de tweede uur met onder andere Mark van Rijssel, Frank de Boer. En eh, misschien Ronald ook nog wel even op de achtergrond. Weet misschien. Altijd hoop. Is ook trainer bij Ajax, hè Ronald? Weg van de jeugd, hè? Ja, en René. Ja, ik, ik, zou, ik, was, ik was in het stadion. Ja. En ze, alle jeugdteams maakten een, een ererondje. Ja. En Ronald dus ook met zijn B1, want die hadden ook gewonnen. Wat leuk. Dat was echt leuk. Echt heel leuk. Echt, ik hoop. Toby? Ja. ja. helemaal niet. Ik eh, gun Toby alles.